Eerst het NOS nieuws van 10 uur. De voormalige penningmeester van de christelijke onderwijsvereniging Iris in Kampen... heeft bijna 3 miljoen euro verduisterd uit de kas van de vereniging. De fraude kwam aan het licht toen de penningmeester zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. De onderwijsvereniging probeert via de rechter zoveel mogelijk van het gestolen geld terug te krijgen. Bij vereniging Iris zijn 14 scholen aangesloten. Volgens het bestuur heeft de fraude geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook oud-VVD-leider Bolkestein heeft kritiek op de afspraak in het regeerakkoord over een inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens hem wordt er niet alleen geniveleerd, maar levert het ook nog geen bruiniging op. Bolkestein verwacht een stevig debat binnen de VVD. Volgens hem wil de PvdA nog verder nivelleren. Maar in vergelijking met andere landen zijn de inkomensverschillen in Nederland klein, al dus Bolkestein voormalige passagiersschip SS Rotterdam blijft in Rotterdam. Het wordt voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan hotelketen Westcourt Hotels. Het schip is nu eigendom van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron... die het schip voor 250 miljoen euro heeft verbouwd tot hotel en restaurant. Dat was veel meer dan gepland en leverde voor Woonbron een grote financiële strop op. Birma leent voor het eerst in 25 jaar weer geld van de Wereldbank. Om te beginnen leent het Aziatische land 61 miljoen euro voor het betalen van achterstallige schulden. Daarna krijgt Birma een lening van 127 miljoen euro voor de bouw van wegen, bruggen, scholen en klinieken. De Birmeese regering is twee jaar geleden begonnen met politieke en economische hervormingen en lijkt daardoor steeds meer krediet te krijgen. Zo hebben de VS en de EU vrijwel alle sancties tegen het land opgeheven. Het weer, vanochtend vooral aan de kust enkele buien.